van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het vliegtuig van Air Asia, dat eind vorige maand in de Javazee stortte... is neergestort door een fout van de gezagvoerder. Het toestel klom te snel, waardoor het te veel snelheid verloor. Dat heeft de Indonesische minister van Transport gezegd. Al direct na de ramp waren er speculaties dat de gezagvoerder... tijdens de vlucht over een onweerstorm heen wilde vliegen... en daarbij zijn toestel te snel had laten stijgen. Het vliegtuig verloor daardoor snelheid, viel stil en stortte in zee. Alle 162 inzittenden kwamen om het leven. Een tweede Nederlandse jihadganger is zaterdag omgekomen in Syrië. Waarschijnlijk werd hij het slachtoffer van een aanval met een drone. Het zou gaan om een 27-jarige man uit Huizen. Gisteren werd al bekend dat een Nederlandse jongen van 17 in Syrië was omgekomen. Waarschijnlijk zijn beide Nederlanders bij dezelfde aanval om het leven gekomen. Aan boord van het Nederlandse marineschip Karel Doorman zijn op de terugtocht vanuit West-Afrika drie verstekelingen gevonden. De mannen waren tijdens een tussenstop via touwen aan boord geklommen en hadden zich verschanst in onder meer een reddingsboot. De verstekelingen varen nu onder toezicht mee naar Den Helder waar ze worden overgedragen aan de marechaussee. Vorig jaar zijn er ruim 31.000 mensen bijgekomen met een betalingsachterstand op een lening. In totaal hebben nu ruim 770.000 consumenten betalingsproblemen, zegt het BKR. De, de stijging was wel kleiner dan in 2013. Volgens het BKR is het probleem van betalingsachterstanden nog veel groter dan wat de cijfers van het bureau aangeven. Het BKR registreert namelijk geen achterstallige rekeningen van de Belastingdienst, zorgverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties. Het weer, op de meeste plaatsen is het bewolkt, droog en is het 2 of 3 graden. Aan de kust wat warmer met af en toe zon. In het noordwesten misschien een winterse bui. Morgen en donderdag van tijd op tijd zon en droog. S'nachts lichte vorst en overdag een graad of 2. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan files op de A13 de Haag richting Rotterdam bij Delft-Zuid 3 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Havens 4000 6 kilometer.